Nou, nou, is dat al geleden, mensen. Ja, hè? Ja, Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag op donderdag bij heldere hemel. Met Rogier van Diesveld. Radio 501. Zo, nou, daar ga ik je even voor zitten. Wel, wel. Gaat u weer van die leuke grappen maken? Ja. Dit is Radio 501. is Radio 501. 501. Dit is Donderslag op Donderdag bij Helder Hemel. Het is vandaag 15 augustus 2013 en dit is aflevering 174 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Hartelijk welkom bij weer een eh, gloednieuwe zomereditie van Donderslag. En ik ben vanmiddag eh, bij jullie van thee tot bier. En het is eh, vandaag alweer de zesde zomereditie van Donderslag. En als je op je vakantiebestemming luistert, dan ook van harte welkom. Eh, op dit eh, moment is het in Nederland nog steeds een heerlijke zomer. En ik hoop dat het op jullie vakantieadres ook lekker weer is. En vandaag met deze zomerse dag ja, heb ik helaas geen muziekagenda. Maar aan het eind van de maand hoop ik dat ik weer genoeg informatie binnenkrijg om weer een complete agenda te vullen. Dus als je iets hebt voor de agenda of eh, optredens in kleine cafés of wat dan ook, meld me dat even. Dan komt het de volgende keer weer in, in de agenda, in de muziekagenda. In donderslag natuurlijk ook weer eh, voor jullie eh, veel muziek en ook zomerse muziek. En nieuwe muziek van onder andere John Mayer, The Wild Feathers, tot Hervendal, Men Run... Valerie June en Off the Map with Miss Amy. En het allemaal van thee tot bier. En vandaag helaas ja, geen donderdisc. En dat heeft te maken met het vakantiereces bij Radio 501. Maar natuurlijk eh, heb ik zoals altijd om ongeveer tien over twee Rob Rika weer aan de telefoon. En dan gaat hij wat vertellen over zijn fabuleuze platenkeuze. En die hoor je dan straks om half bier. En ook eh, vandaag is onze vaste donderslag-columnist er weer. En dat is natuurlijk Theo Verriet. En hij is er met een nieuwe BlaBla-blog om half drie. En ook deze week gaat er op internet weer een hardnekkig gerucht rond. Theo schijnt op huizenjacht te zijn in Griekenland en schijnt bij iedere aankoop eh, van een dichtgespijkerd pand een halve liter wijn te krijgen. Het is een gerucht hè, en hoe het precies allemaal in elkaar zit, dat hoor je natuurlijk straks om half drie. Want dan gaat Theo het jullie allemaal vertellen. Eh, je kunt me e-mailen en dan stuur je gewoon een e-mail naar rogierradio Achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog Ga ervoor naar rvd501.wordpress.com. Er zullen op dit moment waarschijnlijk niet zoveel updates zijn, omdat we in een eh, zomerreces zitten. Eh, ja, alles is even iets op een laag pitje. Maar goed, we hopen er straks weer eh, volledig bij te zijn als de maand september gaat beginnen. Op Facebook ben ik te vinden onder de naam RVD 501 en op Twitter met dezelfde naam RVD 501. Zo, en dan is het nu tijd voor de eerste plaats van Donderslag. Deze plaat was vorige week te horen als de donderdisc. En dan heb ik het over Neon van Jay Sean. It disappears just a little bit. Yeah. And I want it, want it, want it, want it more than anything. More than I should. Nothing can ever take my eyes off you. You're all that I ever knew. I'll see you. de donderdisc van vorige week. Hij komt uit Engeland vandaan, maar hij is geboren in India. Sean heet hij. En ehm, ja, de nieuwe cd van Crystal, die is ook uitgekomen een tijdje terug. Nou, ik weet niet, eh, volgens mij begin dit jaar. En Crystal heeft het nummer eh, Circles op de plaat gezet. Prachtig, mooi nummer. Onze medewerkers zijn op dit moment op vakantie. Probeert u het later nog eens. Het is op het ogenblik eh, natuurlijk weer even na tweeën. Het is 15 eh, augustus alweer en eh, we gaan weer richting september. En de zomer die is straks weer voorbij. Maar goed, voor het zover is gaan we eerst nog even een leuke platenkeuze doen met Rob Ricard. En we hebben eerst wat tips en sluiers te doen. En als het goed is zit Rob aan de andere kant. En dan gaan we eens even praten over de platenkeuze die straks om half bier te horen is. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, nou. brand maar los. Je ja, je, bent wel wat voorbarig. Hoezo? Hoe weet je nou dat het een leuke platenkeuze is? Nou, daar ga ik vanuit, want het is eh, doorgaans altijd wel een leuke platenkeuze. Ja, maar ik heb nu net besloten om uh, wat niet leuke platen te draaien. Dat valt mij nou weer ontzettend van je tegen. Ja, dus daar heb je gelijk de tip te pakken. En waarom eh, is, is, is dat? Uh, het is een niet leuke plaat. Om het, anders wordt het zo voorspelbaar. niet leuke plaat en, dan moet, en dat is meteen de tip. Ja, en dan krijg je van die mensen die denken, oh kom, we gaan weer eens uh, naar die leuke plaat luisteren. En, eh, nou, dan, eh, dan is de nieuwsgierigheid eraf, hè. Ja, ja, ja. Dus ik misschien, ik, ik, het is niet meer altijd leuk. Dus nu, vanaf nu gaan we allemaal, ehm, ik zeg niks meer. Oh, maar waar komt het dan vandaan? uit Amerika? komt uit Nederland een niet leuke plaat uit Nederland. Ah, oh, ik vind hem zelf wel leuk natuurlijk. Ja, dat snap ik. Is hij van uh, Frans Bauer? Nou, um, ik, hoe moet ik het nou zeggen? Ja, dat weet ik niet. Eh, nee, ik weet het ook niet. Hij is, hij is namelijk zo, zo bekend dat als ik ook maar iets zeg, dan weet iedereen het. Is dat zo? Ja, dus nu kan ik dus niet meer zeggen dan wat ik nu al gezegd heb. Maar je kan misschien nog wel even zeggen of het... Eh, eh, Nederlandstalig is of anderstalig? Het is van een Nederlander, maar het is een Engelstalige tekst die erop eh, op uitgesproken wordt. Oké. Ja, dan begin ik al aardig eh, niks ervan te begrijpen. Nou, ehm, dan ga ik een plaatje draaien om dit af te sluiten. En dan gaan we straks om half bier gaan we even verder bomen over het nummer. Ehm, heb je wel eens gehoord van Billy Bragg? Met Billy Bragg. Met dubbel G aan het eind. Nee, nou, zeg maar nou, eh, Billy Bragg. Is dat een toiletpapier? Nee, Billy Bragg en Wilco. Dat is een, eh, Wie? zijn muzikanten. Billy Bragg en Wilco. Dat zegt me helemaal niks. En uh, van hen heb ik Hot Rot Hotel. En dan gaan we even naar luisteren. Ja. Oh. En dan kom ik straks bij je terug. Ben benieuwd hoor. Tot straks. Hoi. I'm a porter and a nightclub. at the old hot rod hotel. clean and scrub the lobby down. 31 rooms as well. I'll wax and shine their boots and shoes. I'll brush down their crinkly clothes. And I'll meet the buses and the trains and I'll show you to your door bell bottom pants bought two boys in at 6.14 last night two girls checked in a ten or two and I flipped on their light. The landlord's wife looks in their doors and finds one terrible sight. Those boys and girls got balled up in their doors and rooms that night. bloody flood could never mess these rooms up any worse. It looked like Mo had used the room to grease and breed a horse. Old and hair and sticky rags, old bottles on the floors. Gobs of spit and condom rubbers on the windows, walls, and doors. The limey tried to make me clean out that crappy mess. Or else he would fire me off my job and let me starve to death. I laid aside my polished rag and I downed my dusted pan. And I've not seen the old hot rod nor that old town since then. uh, gloednieuw. Dit is de band Off The Map with Miss Amy. En die is uitgekomen op 13 augustus 2013. En het nummer heet Angels Riding Shotgun. En zo heet ook het album. It's 1 a.m. Here I am again. I-70 through Illinois and just when I'm sure I've lost my way. Effingham Cross comes into view. The tallest thing for miles, I say, is incandescent blue. With angels right beside. was in Afghanistan. light. Sometimes the price is steep, but the miles keep adding higher, and angels never sleep. week kreeg ik het eh, vervelende bericht dat T. Lau keelkanker heeft en daarvoor wordt hij behandeld. En dan schrik je toch weer eventjes. En dat mensen kanker hebben hoor je steeds vaker. En vandaar ook de spotjes over kanker die je regelmatig op het hele uur hier bij Radio Vijflijn kunt horen. We wensen T. Lau veel sterkte toe en natuurlijk eh, muziek van T. Lau. Eh, samen met Ruben Hoeken, Drinking on My Bed. I'm drinking on my bed to late. just longing for relief. I'm drinking till I'm high, escaping from my grief. Staring in the glass, I see you lay down in the grass, the eyes still closed. And then you're back to shade of what you were, the eyes wide open like a ghost dreadful pictures try to break my heart and try to make me mad. Make me lose my mind, the aches are much too bad. forever that we ever loved, we even met. Trying not to think about your knocking on the door of your sick mind. So don't knock on my door, I won't be home again. Don't weep over me, my new soul knows no pain. I'm drinking on my bed till late, just longing for relief. Drinking till I'm high, escaping from my grief. The dreadful pictures try to break my heart and try to make mad and make me lose my mind. The aches are much too bad. Trying to forget whatever that we ever loved, we even met. And trying not to think about your knocking on the door of your sick mind. En dat is dan 16 eh, augustus 2013 komt het nieuwe album van John Mayer uit.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 Dit is Todd Hervendal. More Than I is ook uitgekomen op 13 augustus 2013. I wanna live, I wanna try to really reach the other side. I wanna love that I can feel. I wanna learn to make it real. I wanna find all I can give. with you. I wanna live, I wanna dive into your deal, and with you forever heal. Cause I chance Cause I Cause we get back what we give. And with you, I wanna live. I wanna jump into your river. And with you, be a giver. Cause I zonnebril. Hij is nog op mijn sterkte ook. Een zonnebril. Oh, Heel blij mee. Nu op Radio 501. Blablablog. Blablablog van Theo Verriet. Blablablog.nl, 15 augustus 2013. Hoe is het nu met Griekenland? 3. Herman de Blijker doet het, Gordon Ramsay doet het, zelfs de rijdende rechter doet het. Ze gaan na verloop van tijd terug naar eerdere projecten om te kijken hoe het ervoor staat. Blijkbaar hebben jullie daar behoefte aan, dus BlaBlaBlog doet het nu ook. Ik ben terug in Griekenland, dat ik in 2011 onderzocht op redbaarheid. Ik ben terug in Stupa in Griekenland. In de winter is dit dorp uitgestorven. Op drie restaurants na is alles gesloten. Het is daarom ook niet zo heel erg vreemd dat de eigenaar van Taverne Pevco ook een makelaarskantoor runt. Vanaf het terras van zijn restaurant heb je zicht op de etalage met het huizenaanbod in de regio. Mooie, ruime woningen voor niet al te veel geld. Aantrekkelijk. Ook zijn restaurant is aantrekkelijk. Als je er één keer bent geweest, krijg je daarna de rest van je leven elke dag de eerste halve liter wijn gratis. Dat is nog eens wat anders dan dat tweede kopje gratis dat AC-restaurant je biedt. Verrekte aantrekkelijk die huis hier, zoals ik al zei. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Dat was de blog van Theo Verriet. En dan nu weer muziek. Hier is Randy Newman met Riders in the Rain. Got a gun in my holster. Got a horse between my knees. And I'm gone. to Arizona. Pardon me, boys, if you please. I have been a desperado, raped and pillaged across the plain. Now I'm gone to Arizona, just a rider in the. St. Louis, and my bride's in Tennessee. So I'm going to was fighting in the war. Now I'm gone to Arizona. Ain't gonna work for him no more. I'm a son of the prairie, and the wind that sweeps the Oh, dit is een foto dus van de auto op de vluchtstrook. Dit is een foto van de kokende motor. Dit is een foto van mijn huilende dochter. Oh ja, nou, dit is wel leuk. Dit is wat er over was van Fluffy. Die waaide op een gegeven moment de snelweg op. Dus hier nog een foto van de huilende dochter. Eh, dit is de sleepwagen. Toen was het al helemaal donker. Dus eh, top vakantie. It's 1 a.m. Here I am again. I 70 through Illinois, and just when I'm sure I've lost my way. Effingham Cross comes into view. The tallest thing for miles donderslag op deze 15 eh, augustus 2013. Ja, dat is heel dom. Dit nummer heb ik al gedraaid. En eh, ja, even niet opletten en je draait hem nog een keer. Nou, dan gaan we hem afsluiten, want jullie kennen dit nummer al. Komt het een andere keer wel weer langs. En dan gaan we naar Prins. Die heeft vorig jaar een EP eh, e uitgebracht. Het nummer heet Rock'n'Roll Love Affair.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 Wie heeft de vinger op de knop om ons op te blazen? Ik ben zijn dingen zat, geef me gewoon zijn naampje. Geef op. Ik klop aan bij Dovermans Het woord maakt nooit uit, waarom nou op stropen dan? Ze voelt het niet omdat haar hoofd niet bounce. Je onderschat me schatje, alles wat ik doe is koud En alles wat ik heb geleerd, wat ben jij net meneer? Entertainers, de clowns van rap meneer Ja het is bedacht, door mannen in pak Maar wees niet bang, want wij pakken ze strak De top speelgoed, made in China Slapen zonder ketens, dit is zeker bijna mijn De toekomst als de engel zijn Destructief en het is bijna eng, oké Het is die focus, shit maar op, handen vast Gordels omloop, alles aan je hakken slap. Want ik geef geen ene volk en het zit je tot hier Gas vertrek naar ginder, ik ben een rotstier Dus als je mij verhindert Man, als ik doe wat de fuck jij van me wil dan Ben ik genoeg, genoeg ik jou met de wilskracht Ik ga door tot mijn tijd zo piept en het ruim wordt bliest En ik zijn wordt kiest voor al het goede te doen en op alles in deze donkere tijd Het is moeilijk te zorgen voor het verwonde brein maar ook muziek zorgde voor mij En zoals je nu ziet is muziek voor mij geen gein Dus kijk en leer van mijn fouten in elke zin Ik beschrijf al mijn fouten in elke zin Verleden tot heden, alles weet je in elke zin Jouw standpunt moet anders, dat betreft dan alles En heel besef van alles nu Zoek ik het hoger op Schreeuw het van de hoogste rots uit de hoogte trots, ben los, dus ik neem hard, hey kom maar op Is die fokjes, shit maar op, handen vast Roddels omloop, alles aan je hakken schat Want ik geef geen ene fok en het zit je tot hier Gas vertrek naar ginder Ik ben een rotstier, zoals dus als je mij verhindert De plaat voor je hoofd van deze week is tot vrijdagavond 9 uur Kom maar op van Redcap. En Armin Tamminga maakt zoals gewoonlijk in zijn wekelijkse show On The Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd bekend. En dat doet hij zoals iedere week even na negenen. On The Rocks kun je wekelijks op iedere vrijdagavond horen van 8 tot 10 op Radio 501.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 Het enige echte authentieke Italiaanse restaurant staat al jaren bekend vanwege de vele specialiteiten uit Italië en Sardinië. De dagelijks verse producten zorgen voor een smaaksensatie waar de ware Italiaanse keuken bekend om staat. Zeven dagen per week ben je van harte welkom om de vriendelijke en gezellige sfeer te ervaren en de prachtige gerechten te proeven. Zoals de vers gemaakte pasta's en de overheerlijke vleesgerechten. Ook voor catering staat Portofino garant voor de hoogste kwaliteit. Vraag gerust naar de mogelijkheden. Bezoek de website www.portofino-horen.nl of kom langs op het Nieuwland 24 in Horen. Portofino, een stukje Italië in Horen. Gebruikt u bloedverdunners? Andere medicijnen gaan niet altijd samen met bloedverdunners. Geef het aan dat u bloedverdunners gebruikt en vraag de antistollingspas aan bij de Trombose Stichting Nederland. Kijk op antistollingspas.nl en voorkom complicaties. Bart Obraat, ambassadeur Trombose Stichting Nederland.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 Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live extra vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Het is nu drie uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Donderslag. Donderslag. Donderslag. Op donderdag. de hemel. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. vandaag. Eh, natuurlijk weer in donderslag gaat de klok met een noodgang vooruit. En we zijn inmiddels alweer aangekomen in het tweede uur van donderslag. En ik ben er tot bieruur. uur. En nu even voor alle luisteraars die net inschakelen. En in het bijzonder voor de luisteraars op hun vakantieadres. Je luistert naar Radio 501 Donderslag van 15 augustus 2013. Ik ben vandaag druk bezig met Donderslag, aflevering 174 alweer. En dat is ook deze keer weer een Donderslag zomereditie. Straks in dit uur heb ik vandaag geen donderdisc en het heeft te maken met het Radio 501 zomerreces. Maar ik heb wel de plaatkeuze van Rob Ricard om half bier. En eh, wat ik dan weer niet heb deze week is de muziekagenda. Blijf lekker bij tot bieruur. En ik startte dit tweede uur natuurlijk van deze donderslag met Zizi Top. Dat kon je horen. En je hoorde namelijk Gimme All Your Loving. Eh, de donderdis die komt er niet aan, maar eh, de donderslag Zomerhit wel van 2013. En die is deze hele zomer van de Franse zangeres Zas van haar nieuwste cd. En die zomerhit heet On Ira. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir le dans les soukas à Man. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. le ciel. En dessous de Kyoto, on ira sentir Rio Au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine. Et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Oh, quelle est belle notre chance! Aux mille couleurs de l'être humain, mélanger de nos différences, à la croisée des destins. Nous sommes les étoiles, nous sommes l'univers nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh oh oh oh. oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête tant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance! Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh Vous oh. êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, oh, oh, en dan gaan we naar Yves Vol, een Nederlandse band. Van hun laatste cd is dit Lost Long Forgotten. Lost Long Forgotten. myself in a second. I found myself in a second hand guitar. Never thought it would happen. But I found myself in a second hand guitar. So I've just got to know. I truly have to know. So you've got to let me know. Is your love? Got so hot in the city that I forgot everything I was looking for. Made my way to the dance floor and I danced till I wasn't drunk anymore. So I just got to know, I truly have to know. So you got to let me know. Is your love? La Havas. En het nummer dat heet Is Your Love Big Enough? Dit is Gogol Bordello van zijn nieuwe cd, die is ook pas uit. En hij heeft al een keer een donderdisc geleverd. En dit is van hetzelfde album en het heet It Is The Way You Name Your Ship. Is, it is, ja, It Is The Way You Name Your Ship. Gogol Bordello. You know it's might change, but how and where do you start? When pissing and moaning and frowning and groaning and loaning and throning has torn you apart. It has torn you apart from deep within, left no bigger a cell. stutter. Now you repeat his old chatter. But it is the way you name your ship, that's the way it's gonna soul just fading and out of the fog we come to comprehend. And now all alone with your crooked grin, how you plan staying afloat? Even the boatsman grabbed Bible and split from the boat. Oh hey, hey. ho, oh. hey. Captain Crooked Grin. Tell us where you're trying to go. You taught your parrot to stutter. Now you believe his old chatter. But it is the way you name your ship. That's the way it's gonna roll. Whoa, it's the way you name your ship. That's the way. that's the way it's gonna roll. Whoa, it's the way you name your ship, that's the way it's gonna roll. Whoa, it's the way you name your ship, that's exactly how it's gonna roll. Radio 501. pop up the power. The hottest sounds on the coolest station. We gaan weer even naar de nieuwe release uit uh, augustus 13 augustus, om precies te zijn van dit jaar. Shine Shine heet het en het is van Todd Hervendol. What's happening to the earth today, mother? gasoline killing all the fish that live in the sea. It's getting hard to help your brother. Wait start when there are so many hearts to feed? Shine, shine, every single soul is born to shine, shine. Lavendel. Eh, mooie nieuwe album. En het is net een paar dagen op de markt. En dat geldt ook voor dit album. En het is van Off the Map with Miss Amy, zo heet de band. En het eh, titel van dit nummer is dus ook Off the Map. En het is ook van 13 augustus. up in the music. lost concentration. And you know how good it feels, but you forgot what you were thinking. Do you do this? Do you do that? You can't remember what you're doing next.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 Vakantie, echt nu! Pak je koffers. Radio De platenkeuze van Rob het is inmiddels half bier en we hebben het nog steeds eh, over 15 augustus. Want u bent niet weg geweest, dus eh, u weet dat het nog steeds 15 augustus is. Half bier, dat wil zeggen nog een half uurtje te gaan naar een, eh, een glaasje bier als je op je vakantielocatie zit. En anders gewoon alcoholvrij bier als je op je werk zit. En Rob Dika, die zit in studio 17 en die gaat alles vertellen over zijn fabuleuze platenkeuze van deze week. En als het goed is, eh, heb jij daar ook een eh, alcoholvrij biertje? Eh, goedemiddag wederom. Goedemiddag wederom. Ja, dat zeggen we altijd, hè? Ik zit op mijn werk, hè. Dus, ja, jij zit in Studio 17. Oh, dat is werk natuurlijk. op jouw werk, maar dat geeft niet. um, <laughs> oh ja, dat is ook waar. Ja, ik, doe ik, doe nogal, ik ben nogal erg aan de Eerdinger. Dus dat, is gewoon zo ontzettend lekker. Ja? Waar komt dat vandaan? Duitsland, Duitsland of zo, hè? Het uh, privaatbrouwerij. maar dat is witbier, hè? Dat is witbier, ja. Oké. Maar het is niet zo heel erg wit. Want je moet wel van houden namelijk, van wit bier. Dat moet. Ik vind het altijd een beetje de karnemelk onder de bieren. Ja, het wordt binnenkort ook verplicht, hè. Dat, eh, dat moet je gewoon lekker gaan vinden. Want eh, dat willen Mark en Diederik. Mark en Diederik, wie zijn dat? Dat, dat zijn Jut en Jul die momenteel uh, Nederland... Uh, aan het veroveren zijn met... Uh, aan het richten zijn en gronde andere Oh, Mark, eh, die, oh, die bedoel je? Mark en Diederik, die jokers. Eh, ja. die, die elke week wat anders proberen en zich dan afvragen waarom iedereen zo aan het sparen is... en niemand meer vertrouwen in de economie heeft. <laughs> oh, nou, dat kan ik wel uitleggen hoor. Ja, ik ook ja. Als je niet weet waar je aan toe bent en als je elke drie weken wat anders doet, dan gaat de meeste mensen denk ik toch voor zeker. Ja. En eh, ja. laat die twee maar aankloten. Zo is dat, daar hebben we het niet over. Dat is politiek hè? We hebben het hier over muziek. Ik wou over muziek wat zeggen, namelijk dat het een single is. Ja. Het is dus geen LP, maar het is een singeltje. Oké. En eh, is er wel ooit een LP of zoiets nou, uitgebracht van die persoon? Ik heb het niet kunnen ontdekken. Dus dat is waarschijnlijk zijn eh, première, zijn, uh, nee, zijn debuutsingle. Nee? Nee, het zal wel ergens op. Ik heb het niet kunnen ontdekken. Wat ik je te geel, man? Kom door de vakantie? dat, doe ik, dat doe ik rustig, hoor. Kom door de crisis? Wat? Kom er door de crisis? Nee, dat komt gewoon omdat ik moe ben. Het is een beetje aan het inkakken. Het zal wel eh, de voorjaarsmoeheid zijn. Voorjaarsmoeheid in augustus? Ja, dat kan zomaar gebeuren. Eh, dan loop jij aardig achter hoor. Of voor. Ja, dat kan ook. Ja, ja. daar heb jij weer gelijk in. Doe ik maar. Ja. Nou, eh, slinger hem op. Ehm, ja, dat mag jij gaan vertellen wie of wat het is, want dat weet ik nog allemaal niet. Hé? Nee, dit heb jij nog niet verteld. Ik zeg dat het de bekendste Nederlander is. nou, dat is Armin van Buren natuurlijk. Die oh, ik dacht Die heel erg bekend is. Ik dacht, Armin van Buren. Ik dacht Marco Bosato. Die hebben ze nog nooit van gehoord in het buitenland. Oh nee? Nee, Armin van Buren wel. Die kent de hele wereld. Armin van Buren. Armin, nee, hoe heet die? Armin? Armin. Ja. ja, Armin, ja. Armin van Buren featuring Trevor Guthrie. En wat spelen ze? Eh, this is what it feels like. Oké. Nou, dan spreek ik je volgende week weer. Wil je hem starten dan? Ja, hij, loopt al. Oké, goed zo. <laughs> Oké, hoi. De platenkeuze van Rob yourself Zo, dat hebben we dus ook weer gehad. De platenkeuze van Rob en eh, alle beat op de tel. Hartstikke leuk. Maar het eh, gaat mij altijd wel heel snel vervelen. Nou, eens een plaatje tussendoor, dat kan natuurlijk. Eh, dat is voor iedereen misschien wel even leuk voor de afwisseling. Zeker in deze zomereditie van Donderslag op Radio alleen. We zijn er tot 4 uur, dus nog even een kwartiertje ongeveer. Ietsje meer dan een kwartier zie ik. En dan gaan we weer wat draaien uit augustus. 13 augustus kwam Man Run uit met uh, het album Man Run. En het uh, nummer hiervan heet Till It Me. hat mi gün hil mi gün magra chili mi achi, chili mi afi hat mi gün hil mi gün magra Wow, du wow, bi me na men roshin sinsrach Mis mo an yo hegera a miñate Hawaii e fat von rach Ha ha chill me, can hear me, can hear me, can hear me, can hear me, can hear me, mi hear me, can hear me, can σαν Με σεουάγει να μόλα σε να μοχιά Αδίγενιάουν για σιτάρα στην Αθήνε γεριμόε Χαχάτσελ μη γουγγίλ μη γουμόγραϊ Τσιριμί αχί, τσιριμί αχί μη γουγγίλ die komt uit eh, Schotland. Het is dus een Keltisch taaltje wat hij zingt. En dit is voor de liefhebbers van Rowan Hezen. Het nummer heet Auto, Vliegtuig en is wel toepasselijk tijdens deze vakantie. Onder mij, je land voorbij, vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog twaalf uur, en het zonlicht had brand in mijn oor. Oh, ik hoop dat ik sloop misschien wel het mij Als ik droom van een boom in een zomerse wei. Auto vliegt u, een trein een boord. Auto vliegt u, een trein een boord. Waar is de wereld toch goed? vaart en op de kaart nog steeds geen haven in zicht. Mark zucht en Mark vrucht, hoe laat gewoon de kroegen hier dicht? Want ik weet hoe dat giel, straks is er nergens wat op. En zes uur later ruigt het water, was te vrijen in schoon. auto Dordrecht. En daar komt uh, Charlie Cruz in de Lost Souls vandaan. Die hebben een nieuw album. En van het album The Other Side. when your genie slips out the back door at night. When your image grows pale just don't belong. Oh, when the dreams that you're living on work out wrong. Cause rejection surpasses the time that you try. And following eyes leave you no place to hide. You wanna cross the big water to the other side. Drown all the pain in a bit with the stars. Charlie Cruise en The Lost Souls. Het nummer heet The Other Side. Het is dit jaar uitgekomen, het album. Um, ehm, Valerie June die bracht op 13 augustus dit jaar een album uit. En van dit album het oh zo mooie You Can't Be Told. Zegt dit album van Valerie June wil ik graag hebben. Nou, het album heet Pushing Against a Stone. Als je dat in je platelaar doorgeeft, dan komt het allemaal goed. Dan zal hij hem voor je bestellen. Of misschien heeft hij hem op de plank staan voor je. Dan kan je hem zo meenemen naar huis. Kun je vanavond nog lekker draaien. We gaan even terug naar de oudheid. Het Klein Orkest. Ik weet niet meer of ze nog bij elkaar zijn. Maar in ieder geval hebben we nog mooie muziek van eh, hen hier in de machine zitten. En het nummer wat je nu hoort, het heet Laat mij maar alleen. en zo. Of over een verjaarscadeau. Of dat ik mee moet naar een feest, nou ik ben al geweest. Of dat ik te bezitterig ben. Of in de kroeg te glitterig ben. Jij hebt zo'n hekel aan die show, nou ik ben nou eenmaal zo. Laat mij maar alleen, ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid is soms erger Nee, maar alleen. Ook al valt het soms niet mee, de eenzaamheid. En niemand die er zeurt. Wat ben je stil, waar denk je aan? Niemand die er zeurt. Wat ben je stil, waar denk je aan? Niemand die er zeurt. stil, waar denk je aan? Niemand die er zeurt. Wat ben je stil, waar denk je aan? Niemand die er zeurt. Oh, ben ik nou hier te laat? Jij vindt dat ik altijd zoveel praat. Nou goed, zeg ik een avond niets, dan vraag je, is er iets? Oh, of dat ik je geen aandacht geef. Alleen maar voor mezelf leef je hebt gelijk, het heeft geen zin, het zit er echt niet in. Laat mij maar alleen, ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid is soms erger met z'n twee. Laat mij maar alleen, ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid en niemand die er zeurt. Wat ben je stil, waar denk je aan? Niemand die er zeurt. Wat ben je stil, waar denk je aan? Niemand die er zeurt. Wat ben je stil, waar denk je aan? Wat ben je stil, waar denk je aan? Oh no! de laatste plaat van Donderslag. Het heet Tour de France. Het komt uit 2013 en het is van Zazie. donderslag. Op donderdag. Hey, hey hemel. Donderslag. Yeah. Rogie, bedankt. Rogie, bedankt. Yeah. Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja. 15 augustus, bijna 4 uur, lees ik hier op de studioklok. En dan weet ik dat het eind zijn van deze donderslag eraan zit te komen. En dan is aflevering 174 van Donderslag hier in Studio 11 ook weer bijna voorbij. Maar straks is er vanwege het Radio 501 vakantiereces non-stop muziek tot spookuur. En na spookuur kun je continu lekker luisteren naar Radio 501 en je weet het, hè, de hele week komt er continu een breed scala aan muziek langs in de non-stop programmering van Radio 501. Je kunt me weer e-mailen, dan stuur je daarvoor een e-mail naar rogier.radio501.nl en dat kan allemaal 7 keer 24 uur. Alle informatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog rvd501.wordpress.com. En als er even iets niets is geüpdate, ja, dan is dat de schuld van deze heerlijke zomer, deze warme zomer. En ehm, ook vanwege het Radio 501 zomerreces zullen we ook dit keer maar weer zeggen. Alle informatie over Radio 5 501 kun je ook deze hele week weer eh, vinden op wwwradio en op Facebook. En je vindt Radio 5 lijn op Facebook met de naam Radio 501 en dat is dan aan elkaar geschreven. En ga erheen en klik even op like, want dat waarderen wij enorm. Ik ben ook op eh, Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD 501. Ik bedank mijn eh, redactieteam weer voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 15 augustus 2013. En ook Rob Ricard en Theo Verriet bedankt. En de luisteraars op hun vakantieadres of thuis, op het werk en onderweg rijdend in Nederland of op de buitenlandse vakantiewegen of in de file. Ook vandaag allemaal weer hartelijk bedankt voor het luisteren. Maar eerst nog even een Klaasje voor we gaan afsluiten. Klaas bundelde gedichten met paardenlijm en een stuk touw eromheen. Hij stond dan opeens voor je deur. Daar was je toch blij mee? Met dank aan Nico Dijkshoorn. Ik ben er eh, aanstaande donderdag weer met de donderslag op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501.